Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kleding of schoenen die niet worden verkocht... mogen niet meer in de verbrandingsoven verdwijnen. Dat is een nieuwe regel van de EU. Volgens modejournalist Suzanne Schouwerman gaat het om kleding die overblijft... of wordt teruggestuurd door klanten. Bedrijven verbranden vaak kleding omdat ze het niet met hoge korting willen aanbieden... of willen doneren, omdat ze bang zijn dat het hun merkwaarde schaadt. Ehm, bovendien is het verbranden ook gewoon goedkoper dan eh, het recyclen of een andere bestemming vinden voor de kleding. Met de nieuwe EU-regels moeten bedrijven toch hun kleding doorverkopen of recyclen. In Gaza zijn vandaag de zwaarste gevechten sinds het begin van de grondoorlog, zegt het Israëlische leger. Onder meer in een groot vluchtelingenkamp zegt het leger op zoek te zijn naar Hamas-doelen. Volgens de VN is de situatie in Gaza nog steeds zeer zorgelijk. In Groningen, Friesland en Drenthe zijn mestvergisters stilgelegd... omdat er amfetamine is gevonden. Dat is een stof die in speed zit. Een mestvergister is een fabriekje waar mest wordt gemaakt van biologisch afval. Nu er amfetamine is gevonden mag die mest niet meer worden gebruikt. Het zou kunnen dat er drugsafval in de vergister is gekomen, maar dat is nog niet zeker. En niet iedereen is blij met de plannen van Amsterdam. Volgend jaar is de hoofdstad jarig. Die mag 750 kaarsjes uitblazen. Zoals het de hoofdstad past, komt er een groot feest. Onder meer op een groot deel van de A10, de ringweg rond de stad. Ik vind het eigenlijk niet goed. Maar deze hele weg weer eh, helemaal afgesloten en dan gaat de hele binnenstad weer vaststaan. Dus geen eh, goed idee. Het is goed aardig naar de stad eh, die ineens wordt afgesloten, ja. Ja, moeilijk om naar je werk te komen en zo. Ja, een groot feest op de ring. Wie maakt het ooit nog mee? Ik hoop dat het voor meer is dan alleen een festival. Dat je er ook kinderen op kunnen rolschaatsen, ik noem maar wat. Wat er precies wordt gevierd op de snelweg, daar zijn ze dus nog niet over uit in Amsterdam. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht kan het in het noordoosten gaan vriezen. Op andere plekken blijft het boven nul. Morgen eerst wat regen. Later ook af en toe een zonnetje. Het is dan tussen de 2 en 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files zijn inmiddels opgelost, maar de N242 is nog steeds dicht van Middenmeer naar Alkmaar. Het is bij industrieterrein meer, want er is vanmiddag een ongeluk gebeurd. politie doet onderzoek, duurt waarschijnlijk tot 8 uur vanavond voor de weg vrij is.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 Hij is geboren in 1978. Hij heeft eigenlijk nog maar vier albums uitgebracht. En hij is een, eh, ja, een bijzondere jonge eh, pianist met uh, zijn geheel eigen stijl... waar ehm, zowel klassiek als improvisatie in terug zit vind. Het nummer wat ik ehm, eh, draaide heet Children's Eyes... en het komt van zijn album Rooms of Mirrors uit 2011. Kekko Fornarelli, we gaan er vast nog veel meer van horen. Volgende nummer wat klaar ligt, dat heet Born to be Blue. We gaan het eh, tempo een klein beetje opschroeven... en het wordt gespeeld door Guido Basso op flugelhorn... Frank Collett op piano, Andy Simpkins op bas en Terry Clark op drums... Kom van het gelijknamige eh, album Guido Basso uit 1986. Born to be Blue. Een Canadese trompetist, vlugelspeler, vlugelhoornspeler... arrangeur, componist en dirigent. Hij speelde hier onder andere op samen met eh, Terry Clark. En Terry Clark is een van de bekendste Canadese drummers. Samen speelden ze lang in Rob McDonald's Bros Big Band.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 Hij speelde onder andere met Don Cherry op trompet... Gratian Moncourt III op trombone... Gary Allen op piano, Charnette Moffett op bas... en Charles Moffett op drums. Het is een, uh, ja, geweldig album geworden en het heet eh, Decision in Paradise... En het nummer wat ik ga draaien heet Judik Frank Lowe. Thank dat was dus het Ron Aviv trio met het nummer Uncle Joe. Ron Aviv op gitaar, Jorjar Grieklak op bas en Martin Valiora op drums. Het was hun debuutalbum uit 2005, dat heet Aviv, Grieklak en Valiora. Ik ga verder met een eh, zanger die we al een hele tijd niet voorbij horen zien komen. Ik ben natuurlijk altijd gefocust op nieuwe artiesten die ik nog niet eerder gedraaid heb... en die ik zelf nog niet eerder gehoord heb. Maar Jamie Cullum is ook zo'n geweldige artiest. Die maakt er echt altijd een show van. En die heb ik al lang niet gedraaid. Ik ga het nummer draaien, dat heet Caravan. Het komt van het album Heard It All Before van het Jamie Cullum Trio. stars above that shine so bright. The memory of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand so idly keep this memory of our caravan. is so exciting. You are so inviting, resting in my arms.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 Sleep, oh, upon my shoulder as we creep across the sand, so I lay keep this memory of a caravan. Oh, this is so exciting. You are so inviting. Resting in my arms. How that thrill to the magic charms. Ah, seismic here beneath the blue. My dream of love is coming true. This memory of our caravan. Jamie Cullum met Caravan. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen heet Step Lightly. Het wordt gespeeld door Shelly Man en His men. Opgenomen in de Black Hole Club in San Francisco. Ze zijn daar drie dagen aan het spelen geweest. Hebben maar liefst vijf cd's opgenomen. Dat was in 1959 en deze cd is het tweede album. Shelly Man op drums, Richie Kamuka op tenorsax... Joe Gordon op trompet, Victor Veldman op eh, piano... en Monty Budwick op bas nummer heet Step Lightly, Shelly Man and His Man. Ik kan het niet helemaal draaien, want het duurt maar liefst 13 minuten. luistert naar Shelly Man en His Man. Het nummer Step Lightly. Live opgenomen in de Black Hawk in San Francisco in 1959. Ik kon het helaas niet helemaal draaien... omdat het gewoon eh, veel te lang duurt voor een uitzending als deze. Ik ga verder opnieuw met Emmett Cohen. Dit keer van zijn album wat vorig jaar is uitgekomen... Uptown in the Orbit. Het nummer heet Spilling the Tea. luistert naar Emmett Cohen, Spilling the Tea van het album Uptown in Orbit. Dit is alweer het laatste nummer van deze uitzending van CFM Jazz.